Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een nieuwe omstreden hulporganisatie die wordt gesteund door de VS... zegt nog voor het einde van de maand te willen beginnen in de Gazastrook. Gaza Humanitarian Foundation is een initiatief van Amerikaanse ex-militairen... en mensen uit hulp- en veiligheidssectoren. Hulporganisaties en de VN wijzen erop dat het initiatief mogelijk in strijd is met het humanitaire recht. Dat schrijft voor dat hulp onafhankelijk en ongehinderd georganiseerd moet worden... Israël laat al twee maanden geen voedsel, brandstof en medicijnen meer door... als drukmiddel zodat Hamas alle gijzelaars vrijlaat. De NAVO-top in Den Haag komende maand wordt mogelijk ingekort tot één dag. Dat zeggen bronnen rond het bondgenootschap. Eigenlijk zou de top op 24 en 25 juni worden gehouden... maar nu wordt na aankomst op dinsdag 24 juni... alleen een diner gehouden bij koning Willem-Alexander. Pas de dag daarna gaan de regeringsleiders van 32 landen vergaderen. Vorige NAVO-toppen duurden twee dagen, maar onder meer de Amerikaanse president Trump wil dat de top nu wordt ingekort. Marco Kroon maakt zich niet druk om de aangifte die er tegen hem ligt. Dat zei de drager van de militaire Willemsorde bij Barlaat. Kroon greep in bij een demonstratie tijdens een toespraak van minister Brekelmans op bevrijdingsdag in Wageningen. De demonstranten hebben aangifte gedaan en Kroon zou een van de demonstranten hebben mishandeld, stelt een advocaat. Kroon zegt ook in de toekomst weer in te zullen grijpen als er zoiets gebeurt. En in Italië heeft Bologna de bekerfinale gewonnen. De voetbalploeg van Sam Beukema en invaller Thijs Dallinga... versloeg het AC Milan van Tijani Reinders met 1-0. Voor Bologna is het de eerste prijs in ruim 50 jaar. In 1974 won de ploeg ook de beker. door de bekerwinst komt Bologna volgend seizoen uit in de Europa League. Het weer, het koelt af tot de graad of 8.